Goedemorgen, ik ben Dielke Teertse. Dit is het nieuws van NOS op 3. De vader van de Ruiner-Woldzaak wordt niet meer vervolgd voor seksueel misbruik. Een van zijn kinderen had daar aangifte van gedaan. Twee jaar geleden werd het gezin ontdekt in een boerderij in Ruinerwold. De vader had zijn kinderen afgesloten van de buitenwereld. Hij werd opgepakt, vrijgelaten en trok toen weer in bij een paar van zijn kinderen. Daar zou hij seksueel over de schreef zijn gegaan. Het Openbaar Ministerie zegt dat dat bewezen kan worden... maar dat vervolging weinig zin heeft omdat de vader verlamd is en nauwelijks kan praten. Volgens het OM heeft hij meer aan zorg. Het jaar waarin Maxima en Willem-Alexander elkaar leerden kennen. Mambo Number 5 en de Benga Boys helemaal hip waren. En misschien ook wel het jaar waarin jij bent geboren, in 1999. Dat jaar is nu aan de beurt om een afspraak te maken voor een coronaprik. De brandweer in het Limburgse Weert heeft gisteravond hard gezocht naar een man die misschien verdronken was. Voorbijgangers zagen een leeg bootje ronddobberen belde 112. Het bleek allemaal anders te zitten. De man was met een andere boot naar een terras gevaren en zat daar lekker aan een biertje. Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen. Vrachtwagens vol varkens of andere dieren op weg naar de slacht. Bij warm weer moeten die trucks met vee minder vol worden geladen, vinden dierenorganisaties. Ze willen dat er strengere regels komen, maar volgens de slachterijen is dat niet nodig. Ik denk dat we het prima zelf kunnen. We hebben ook laten zien dat we dat prima zelf kunnen. Ehm, maar mocht de wetgeving komen, dan zijn we daar natuurlijk volledig klaar voor. Eh, met de voorbereidingen die we al getroffen hebben. Zo zijn er slachterijen die overkappingen hebben gebouwd of ventilatoren hebben in de vrachtwagens die voor verkoeling moeten zorgen. Maar het is volgens de dierenbescherming lang niet overal goed en veilig geregeld. Het weer op veel plaatsen zie je nu een mix van zon en wolken.